uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De achterban van de Vijfsterrenbeweging in Italië... heeft met een overgrote meerderheid zijn steun uitgesproken... voor een coalitie met de centrumlinkse Democratische Partij. Dat betekent dat Italië waarschijnlijk weer een regering krijgt onder premier Conte. Die kan de gesprekken over de nieuwe coalitie nu afronden... en voor president Mattarella een lijst opstellen van kandidaatministers. De regering is pas echt een feit als Conte in beide kamers van het parlement een vertrouwensstemming wint. Conte brak onlangs met Lega, de antimigratiepartij van Matteo Salvini. In de dagen daarna bleek de Vijf Sterrenbeweging bereid tot de vorming van een regering met de Democratische Partij, die ze eerder zeer zwaar had bekritiseerd. De Britse regering van premier Johnson is in het lagerhuis een meerderheid van één zetel kwijtgeraakt. Een parlementariër van de Tories is overgestapt naar de liberaal-democraten die in de oppositie zitten. Als reden voor zijn overstap noemt Philip Lee de in zijn ogen beschadigende brexit... waar de regering Johnson op afstevend. Tegenstanders van een no-deal brexit proberen voldoende steun te krijgen voor een wetsvoorstel... om de brexit uit te stellen met tenminste drie maanden tot eind januari. De orkaan Dorian is afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie... maar de kracht ervan blijft verwoestend. Dorian, die nog in omvang toeneemt, komt waarschijnlijk morgen aan land in de VS. Verwacht wordt dat de kern van Dorian net langs de kust van Florida gaat. Maar de gevolgen zullen tot in het binnenland merkbaar zijn met onder meer veel regen. Meer dan een miljoen mensen worden mogelijk geëvacueerd. Op de Bahama's heeft Dorian duizenden huizen verwoest. Zeker vijf mensen kwamen om het leven en volgens de VN hebben 60.000 mensen voedselhulp nodig. Behalve het station Amersfoort krijgt ook station Eindhoven een nieuwe naam. Het gaat Eindhoven Centraal heten. Vanmiddag werd al duidelijk dat ook station Amersfoort wordt omgedoopt in Amersfoort Centraal.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 I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. was in the 212, I'm the uptown aim, nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one, two. Fuck fuck them like you do want to come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou, caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones bitch I'm about to up to. I'm the one to you day. I'm the new the young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin The fifth cop, niggas, the two ones you fuck your gun to. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a bet you, won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.